Eh, in Mesopotamië. Oh. Maar, uh, die zijn ook allemaal dood volgens mij hoor. Nee, maar kijk, die, hebben dat allemaal niet overleefd hier. Eh, nee, nou, jawel, maar kijk, het was niet de bedoeling dat je woekert. Hier hadden we Marx. En Marx had iets tegen de woeker kapitaal woekert. Serieus, hè? Ja, ik ben heel serieus. Ik ben fucking serieus. Ja, want, want wat weet je... radicaliseren die gasten. Kapitaal, kapitaal een je uit. Dan gaat met bommen aan de slag, Ja, maar nee, nee, Nee, nee, nee. Hans. Ik bedoelde, ik had net het verkeerde woord. We hebben van alles geprobeerd Nee, ik had net het verkeerde woord. Eh, ik had eh, het woord eh, ik raak, ik raak over is, zijn bommen. Ik raak gedemoraliseerd. Op de banken. wat gebeurt er? Ik raak gedemoraliseerd. Ik verlies mijn vertrouwen ja. in de maatschappij, in de wereld, in de samenleving. Nou, eh, ik kan je één ding vertellen. Neem het heft in eigen handen. Maak een bom. En stop hem in die kutbank en maak er een voetbal ja, Ja, ja, maar kijk, het film is... Film, ik... Heb je die film gezien? Uh, How to Blow Up a Pipeline? Nou ja, maar... Heb je hem gezien? Nee. Ga hem kijken. Oké. Ik zweer het je. Ga hem kijken. Ja. Daar krijg je inspiratie van. Echt waar. Oké, ga ik doen. Ja. ja. Want het is geen documentaire. Dus, eh, het is echt... Die eh, die gaat echt de lucht in. Ja, ja. Nou. Oh, dat is een spoiler alert natuurlijk. Ja, ja, oh shit, dan weet ik het. Eh, nou, vijf, vijf, enorme bommen tegelijk. Autoblow-up pipeline. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is echt heel inspirerend. Dus de recepten voor de bommen zijn te vinden in de film How to Blow Up a Pipeline. Duidelijk. Daar zitten de recepten voor de bommen in. Ingrediëntenlijstjes, recepten, welke volgorde, alles zit erin. Dus, dus mensen, gaan naar de apotheek. Het is beter dan Ennekes koekboek. Ja. Nou, ja. inderdaad. Ja. die pizza raakt verbrand, dat gaat niet goed. Ja, ze doen speciale eh, donkere, donkere korstjes voor de diversiteit. Oh, dat is oh, het. Ja. Het zijn een eh, diversiteit. Nou, het zijn eh, polycyclische aromaten. Dat is... Uh... Nou... Wat zeggen ze nou? Polycyclische aromaten. <laughs> <laughs> Ik dacht dat jij aan het radicaliseren was, maar nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, niet dat radicaliseren. Sorry, ik gebruik het oh. verkeerde woord. Ik raak gedemoraliseerd. Ja, maar dat en dat is komt. Ik ben eigenlijk stom. Ik, ik zie er niet zo. Ik zie er niet zo uit. Ik ben een hippie namelijk. ik ben tegen geweld. Dat doe, ik, doe ik al, ja, gisteren. Gisteren is eh, Lelystraat, Nieuwe Lelystraat nummer 70, is gekraakt. Ja, ja, ja Gisteren, gebeurt. gebeurd, ja. Oh, en nummer 70, het hele maar, pand, hele pand, Ja, maar het is al, bekend. Ze moeten toch eerst huisvrede stichten? Nee, dat is nou het goede. Maar, maar het is niet voor de zekerheid. Hè? Dat, dat je moet drie dagen ergens zitten. Ja? Maar voor de zekerheid moet je dan maar een paar weken zitten. Want de politie maakt altijd een hete daadje ervan. Maar, maar er is een heel, dossier is overhandigd aan, eh, aan de politie. Het dossier is overhandigd. Eh, eh, eh. oh, dat heb jij op tape natuurlijk. Ja joh, ik, alles op tape. Kijk, je, moet, ja, je moet je bewijsmateriaal op orde hebben natuurlijk. Waar is het dossier? Oh, wacht. Een heel dossier is overhandigd. Ja, ja met allemaal foto's van een leeg huis. Ja, leuk joh. Maar wanneer waren ze af... Nou, nee, maar ik geloof je wel hoor. Nou, nee, nee. Oh. Kijk hier. Dat is, oh, kijk, ja, ja, ja. Dat is de dochter van eh, Bob. Oh, nee. <laughs> Oh. Oh, Bob de Bouwer. Ja, Bob de Bouwer. Bob de Bouwer die is altijd overal bij betrokken. Ja, er wordt hier uh, eh, enorm eh, dit, is, uh, uitgeoefend op het moment op de geïnterviewde. Die de identiteit van Bob de Bouwer opeens onthulde. Maar Bob de Bouwer is onschuldig. Ja. Bob de Bouwer wil altijd alleen maar huizen ja, Hier staat... Eh, ja, iedereen staat in de rij hier. Ik niet hoor, ik heb al een pizza op. Je moet wel een beetje doorschuiven in de rij, want daar gaan eh, mensen voordringen nou. Eh. Eddie. Ah, kijk, er eh, is lichtspectrum. Lichtspectrum, is niet alles, hè? Dus wat zie je eigenlijk? Een beperkt deel van het lichtspectrum. Ja, ja. vraag maar aan, de, aan de vleermuizen en de dolfijnen. En ja, dat, is, geluid, toch? Dat is geluid. Maar het geldt ook voor... Er de hele golflengtes overheen, jongen. maar dat geldt ook voor beeld, hè? half hoeveel, hoeveel die andere beesten zien, jongen. Ik denk niet. Ik zit het niet en Hij je Ga maar terug. Ga terug. Alsof ze... Laat de voetafdruk in Dat vind ik een mooie... en Een eh, getuige van een enorme ruzie hier. Nee, nee, nee. Bijna. Er wordt hier om, eh, om eh, levensraam gevochten. Nou, ik stond per op zijn voet. Jij weet de rij wel op te zoeken. Hij riep auw. Ik stond per op zijn voet. Maar ik deed oh, niet expres. Ja. Dus ik gaf het even aan. Ja. Grens aan. Je gaf de grens aan. Grens Ja, ja, ja. Dat is heel belangrijk. Grens aangeven. Nou, hij sprak mij aan met tattoo die staat hier. Oh. Wat, wat, kun je, wat, wat zie jij hier? Eh, ik zie een uh, prikkeldraad. <laughs> en daar binnen, wat staat daar? Verbieden is primitief. ja, dat heb ik op mijn arm gelaten, gelaten schrijven. Ja, ja eh, moet je ja, hij sprong me daarop aan. Ik zei van ja, dat is een beetje een reactie op politieke partijen die voor alles willen verbieden. Ja, moet je oh vragen. Dat vind ik een beetje simplistisch. Ja. Het is geen verbond wat mij betreft. Nee, ja, dat, maar dat heb je er al, weet je wel. Ja. Het is wel een verband. Ga, gaan, we, gaan we doen of zo, weet je wel. Gaan we wat leuks doen. Ja, je moet ook wel nuanceren, denk ik. Wie? Nou ja, verbieden is, is ook niet verkeerd ergens. Maar je moet het wel... Is mij verloop... Nee, nee, nee, nee. Weet je, ik, ik heb eh, een inherent eh, oh. ding dat ik denk van het is niet oké om jou dood te maken, bijvoorbeeld. Oké dat dat verboden is, zeg maar. Nee, dat is helemaal niet verboden. Niet? Nee, dat is helemaal oh. niet verboden. Ja, mij betreft Als ik jou dood wil maken, dan maak ik jou dood. maar, maar wat mij betreft is dat ik Heb, uh, wat ik zeg, ik serieus, heb een hè? inherente uh, rem op op jou doodmaken. Nou, maar er is nog iets anders aan de hand. Namelijk, er bestaat een degelijke wet dat het ja. verboden is om mij dood te maken. Ja, dat is mijn wet. ja. ja, maar serieus. Oh, dat is jouw wet. <laughs> Ja, ja. maar echt hè? Ja, nee, dat Dus je mag het proberen. Nee, ik wil het helemaal niet proberen. Maar jij is het net wel over. Ja, maar, ik, ja, maar alleen maar om aan te geven dat je geen verbod hebt. Check. Zo, hè, hè? Zijn we begonnen? Hè? Lekker gezellig. Ja, is nou, dat zo laat alweer? Nee, is te vroeg. Oh. Dus, ik was niet meer klaar. Uh, ja. Nou ja, terwijl het genuanceerd op zeggen is verbieden. Mijn voorlopige conclusie is dat je moet minimaliseren. Verbieden moet je minimaliseren, zeg maar. Zeker weten. Maar het is niet helemaal verkeerd. Ja, maar weet je, er kan zoveel overgelaten worden aan eh, mensen hun eigenste eh, interne moraliteit. Hè? En proces. Van, uh, ja, ieder zijn eigen ervaringen gunnen volgens mij. Ja. ja. En fouten, inclusief fouten. Ja. Ja, ja, ja lekker fouten maken. Maar anders wordt het opgelegd dingetje. Ja. Dan krijg je de zoveelste religie. Lekker, lekker fouten maken, lekker op je bek gaan. Dat zal moeten. Maar het is niet alleen maar dat, hè? <laughs> Nou ja, nee, maar eh, religie is wel een dingetje natuurlijk. Ja, hè? dat is de eh, antithese. Waar, komt die, waar komt die schaamte vandaan? Hè? Waar komt die schaamte vandaan? Welke schaamte? Nou, eh, dat niemand in zijn nagel loopt als 30 graden is. Wacht even. Ehm, ja, maar dat is ook niet heel eh, praktisch hoor. Het, vereist een enorm niveau van beschaving. het vereist, een enorm, het vereist een enorm niveau van beschaving om naaklopen mogelijk te maken. Ga even opschrijven. Ja. Ik ging even kijken. Uh, nou, ja. het is ondertussen eh, eh, reuze gezellig hier op de Green Tribe. Een eh, man of 50 denk zo. een enorme rij bij de pizza. Uh, het zijn echt ontzettend... Oh nee, het valt eigenlijk wel mee met die rij. Oh, dus als je pizza wil binnen een uur, dan moet je nu, nu naar de pizza toe luisteren. Zo. Oh, nou ja zeg. Het is je gewoon gelukt. Je hebt gewoon een fucking pizza. Je hebt gewoon een pizza. Nou <laughs> ja, ja. ja, toch? Dit is gewoon gelukt. Die komt, heb je daar vandaan eh, gekregen eh, toch al? Iedereen heeft me geholpen. Nee, dus zo hoort het. Zo hoort het. Maar eh, ja, het is ook wel uh, tijd een Hè, om, want, Half... oh, hoeveel hebben we nog? Oh, kijk uit! Ja. <laughs> ik hoef hem niet meer. <laughs> Hoef niet meer? Oh, shit. Ja, ik heb, ik heb ook ik heb een half ik op. verwend, denk ik, ja. Ik heb een half op en toen dacht ik ook van nou, dat is wel genoeg eh, geweest voor vandaag. Even voor de honger. <laughs> nou, misschien wil uh, eh, iemand hem nog. Hans of eh, Frank wil misschien nog. Ik heb daar geen tijd voor. Zal ik hem even voor je sorry, overnemen? Sorry, sorry. Nee, ik geef hem wel weg. Komt wel goed hoor. Super, dankjewel. Eh, Frank, heb jij nog eh, trek en eh, pizza? Nee. Ja? Oké. Ja, dat is van die paarse vestjes. En uh, ben je al toe nog een zweefmolentje? Nee, ik heb nog. Oh, een beetje doordrinken, Ja dok dokter zegt ook dat je moet genoeg denken. Oh ja. Maar je hebt nog... Eh, oh. Hè? Je zou pas half, half acht beginnen, toch? gaat nog even duren voordat er eh, iets gaat beginnen hier. Ja. Zwolle. jij bent er ook. Live in de radio. Ja, live in de radio. Kattenpoel, ja, altijd. Hi, nou jij. <laughs> ja, maar jij gaat, uh, jij gaat, zo lekker draaien ook nog. Uh... Ik mag hopen dat het lekker is, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. op de been. Dus, eh, zeker, zeker, zeker. Ja, ik heb heel veel zin in. Ja, toch? Ja. ja. Ja, ja, Heb je iets speciaals meegenomen voor de gelegenheid? Of heb je... Eh, ik ga voor het eerst eh, DJ met twee telefoons. Als, dus oh. dat, is, mijn... mijn... Twee mini-jacks jax, ja, ja, ja, ja. ja. en uh, ik, heb, ik heb dus eh, één telefoon nu net eh, eindelijk eh, helemaal leeg gekregen en nieuwe muziek, op, ah, allemaal nieuwe muziek op, op, geüpload. Dus ik heb één helemaal nieuwe muziek en ah, één gewoon met mijn standaard. Dus dat is echt... Ah, oké, maar je hebt wel gewoon echt standaard, dat je niet hoeft te streamen met reclame en zo? Nee, dus dat is allemaal mijn eigen nummers, op, uw eigen verzamelde nummers, zou ik maar zeggen. Oh. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja ja. ja. Stel je voor, Ja. Maar eh, ja, nou hoor, goed joh. Ja, en, eh, en, een DJ-mixer en kan, met wat voorluisteren, zeg maar. Ja, dus, eh, ja. Oh, oké, dat kan dan. Ja, ja oké. Ja. Nou ja, spannend. Ja. ja. En dat is voor het eerst dat je dat zo doet. Ja, precies. Want normaal draai je gewoon plaatjes, toch? Met CD's. cd. Dat is, dat, dat, ik heb, was al van de singles te draaien, maar uh, een paar jaar terug ben ik in de andere singles kwijtgeraakt in, in, Berlijn, ja. hele de koffer. Dus ja, dus, sinds, sindsdien ben ik digitaal gegaan. ja heel veel die spullen dat je kwijt kan raken. Ja, ja, ja, zo gaat die dingen, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, dan heb je even pijn in je hart en dan... Uh... Weet het, ja. Maar ik had geen zin om weer minuut te beginnen. Ik denk, nou, nu is het echt het moment gekomen om uh, digitaal te gaan. Uh, eh, ja, ja. ja, ja. Ja, nou ja, dus ik ben nog steeds aan het opzoeken wat de ideale manier is, maar ik denk dat dit, dit, dit is een goed, goed gevoel bij me. Van, met, met, met twee draad, ja, twee telefoons. ja, ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja, ik ben benieuwd. En hoef ik gewoon niet toch niet mijn laptop mee te nemen met, met al mijn, met al mijn uh, weet je wel, zo van, uh, ja, met al mijn shit. Ja, precies. Ja. Nou, okay. dat is spannend. Ja, oké, okay, is goed. Eh, zo. Ben je klaar met de pizza's of zo? Nee, Mario heeft een break. Mario heeft Mario, Mario. Het een break. Het een break. Ja, ja uh, eh, dit is mijn tweede biertje, de 7 uur. Uh, oh, nou, dit is ook mijn tweede biertje hoor. Oh, nou ja, ja, ja je bent ook aan het werk. Ja, ik heb, uh, ik geen tijd om te drinken. Ik gedronken ja, de ja, tijd. Ja, ja. ja. Moet een beetje op been blijven natuurlijk. Nee, dus we, we, hebben nu twee andere... Is, is, er, maar is er nog voldoende voorraad ook en zo? Voor mij liggen er nog minstens 30 ballen. Ah, dus we kunnen nog wel even. Nog voor iedereen? Ja, ik heb 10 kilo maar, luisteraar, je moet niet te lang wachten hoor, als je nog pizza hebt. Nee, maar we hebben ook nog bloem. Bloem, oh, je kan nog... We kunnen, we kunnen nog een 3 ja. kilootjes bij knutselen. Ja, ik moet, kan er niet meer reizen. Ja, dan doen we op de oven. Reizen op de oven? Ja, dat hebben we vorige keer, vorige keer ook gedaan. hebben we... Eh, de bakdeeg op de oven gezet. En die is lekker warm. Oh, en dan rijst eh, het rijden. Het is smokkelen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet uh, Uh, nee, niet comilfo, maar wel uh, comilfair. <laughs> oh ja, dat was Oh, oh, hey. Oh, kijk, lekker ook nog eens. Ja, doe maar gewoon. Doe maar gewoon, tussen de bedrijven door. Als je een pizzaman bent, dan gebeurt dat. Ja. <laughs> Nou, voor mij krijg je niks meer. Alleen complimenten. Ik vond het echt lekkere pizza hoor. Ja. Nou, ze hebben heel, heel wat liefde ingestopt. En eh... Uh, zit je me toch weer in de zes? Vierballen vent. <laughs> nee, maar rijst het beetje. Ja. Met minder liefde komt het niet zo'n mooie uh, fluffy deeg. Wat, sorry, wat met oh, minder liefde. Oh, dan wordt het fluffy, Het wordt gewoon lekkerder met liefde. Lekkerder met liefde, ja. dat is de slogan van de pizza. Ja, ja met liefde. Lekkerder met liefde. Of je hebt minder te gebruiken. ja. Smikkelen en smullen. Oh, dat was het zijn die uh, mondharmonica. Nou, oh, ik heb een hele rits. Dat is wat een eh, mitrailleur met uh, eh, mondharmonica's. Tot Stielemans had dat nooit, hè? Nee, had hij... Uh, nee, dat was een borstzakje met twee mondharmonica's. Twee, had er wel twee. Ja. Oké. Okay dat zei hij ook al vroeger. Hij, hij had van, kijk, je moet toch pianist worden, want dan kan je je bier op de piano zetten. of mondharmonica, dan stop je je dingen en heb je gewoon twee handen vrij. <laughs> Dat zei uh, Toets Ja, ja, ja, ik wist niet dat zo'n drankorgel was. Joh. Ah, dit is wel een miertje. Nou ja. ja. Ja, ik ook trouwens. Ik heb al een tijdje geen dat eh, eh, Kijk, als je gitarist bent, dan loop je met koffers te sjouwen. Drummer moet je helemaal niet worden, want dan sjouw je eigenlijk helemaal de tyfus. Of contrabas. dat is pas een drama. Maar die hebben ze vaak op hun rug, hè? Ja. Als je dan zo'n rug uh, maar je dan gewoon drie bier van je gaat, Maar je gaat niet met je via Panda optreden, want daar pas je niet in. <laughs> Ja, lekker in je pannen zit je ook. Je panda nou zon achteruit. Zo. Nou, dat ging wel lekker, hè? Dat ging goed, hè? Ja, toch? Zeker. Is live radio. Live radio. Speaking to the stick. Nou, best wel leuk. Leuk optreden. Ja, Ik wist niet dat het zo gezellig zou worden. Nee, toch? Ja, ik vond Ja, echt leuk. Ja, succes. Ze zijn toch niet cool en nou? Hun wil ik ook even zien, ja Ze zijn echt leuk. Oh, maar die zijn nog een beetje aan het soundchecken. hoor je wel, hoor. Ah, er zit een, eh, er zit een eh, stofkap op, hè. Hoor je mee? alles erg goed. Ja, wat jij zegt komt niet door, er zit een stofkap op. Ja. Wat ik zeg, ja, onder een kap is dat. Plaat met geblek. Sta je met zo'n microfoon met zo'n wollig klopkap, klopkap, klopkap. ziet eruit als... mag ik er nou al een keer door? Oh, jij wou door? Ja, ik wil er Weg! Ja, ik denk van, nou ja... Lekker man, die zweefmolen. Zweefmolen? Zweefmolen, ja. Zeker. Ik er een D? Zit er een D? Ja, ja. Deze weet je nog wat? Ik ben hem meteen op kruis. Ja, die ja. Als er één ding is waar je nooit spijt van hebt, is het zo'n Dat je er maken. Dat hebben we dan. Dat is dan wat. Doe Nou, ik door je is weer eh, sinds van Kan je dat tas? Ja, ik kan tas bijna weer. Want er eh, is over de Falco eh, 31 eh, procent. Maar we hebben hier april. Next ik wil je nog heel wat tegen me zeggen? Nou, ik wil je wat vragen. Ga weer vragen? Ja, want ik, uh, ik zag jouw uh, oproep voor, uh, tegen de chatcontrole. Ja, dat klopt ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Jazeker, ja, Chatcontrole, dat is dus een stukje wetgeving dat in 2021 in juli is dat gestart. En eh, er was al ja, in effect. Het bestaat al. Oh. En dat zorgt er dus voor dat eh, ze hebben toen gezegd van een heleboel eh, providers van chatdiensten, die hebben dus toestemming gekregen van de Europese Unie toen de tijd om scans te doen op de chatberichten die iets te maken hebben met of de verspreiding van kindermisbruik. Ja. En dat gebeurt dus, alles wordt opge, alles met client-side opge, alles met client-side wordt opgeslagen en die logs die, eh, ja, die worden allemaal eh, bewaard. En kunnen allemaal nog ingezien worden. Ja. En het is de bedoeling dat eh, dat verplicht wordt. Dus elke vorm van chat, e-mail, sms, nou, ook signal, alles. Ja, geen, doet geen signal. Ook, ook signal werkt niet meer, helemaal niks werkt meer, want het, gaat vanaf je apparaat. Signal werkt. Nee, maar zometeen niet meer. Zit, zit op mijn apparaat en nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het wordt pas geïncrypt op het moment dat het verstuurd wordt. En het wordt dus client-side scanning. Dus dat betekent dat het dus eh, vanaf je apparaat het log wordt gestuurd. Je hebt er gewoon een virus. Je hebt eigenlijk, ja. En ja, dat, ja, eh, virus. Ja, eh, en dat hebben we al sinds... het is ook wel een beetje de belofte van de smart device. Hè? Dat is self-monitoring. Nee, dat is niet waar. Nee. Hoe nog maar? Self-monitoring shit, dat was een mooie afkorting. Eh, eh, sinds, eh, sinds de telecomwet in 1971 uh, heeft de overheid al de mogelijkheid en de toestemming om dus deze logs te kunnen plaatsen. En dat was toen al gewoon in een telefoonlijn. Toen was het telefoon, was nog geen internet toch? Ja, maar wel gewoon een telefoonlijn het ook al. Ja, ze hebben gewoon de mogelijkheid om dat te doen. Ja, Alleen nu, om een telefoon is veel makkelijker. En het, en het hele ding is, wat eigenlijk nu gevaarlijk is in deze wetgeving, is dat het, wat er gebeurt is dat je eigenlijk eh, alle providers de mogelijkheid geeft om dus die, die logs te kunnen gebruiken. En dan is de stap heel makkelijk om dat ook te gaan gebruiken voor andere dus- dingen. Je bedoelt dus de internetproviders, denk ik? Nee, alle chat, chat providers. Chat dus, eh, providers. Telegram en de Signal. Ja, allemaal. Ja. Zij worden verplicht nou ja, kijk, weet je, ik wil eh, dat, dat, dat, grote blauwe mondje weer vertrouwen is, dat weten we allemaal wel natuurlijk. En daar hoeven we geen, geen illusie over te maken dat het niet naar veilig is. Maar er zijn een paar andere, ja, zoals Telegram en Signal, waarvan je dan toch hoopt. Nee, dat is allemaal, uh, werkt allemaal niet meer. Ook naar Amerikaans model. Ja, denk je dat ja. Signal uh, eruit kapot gaat dan? In eh, Amerika kan je niet meer gebruiken zoals je het graag wil gebruiken. Ook Signal zal niet, niet werken op die manier. Helaas. Ook niet als ze nog een VPN'tje tegenaan gooien dat er nog ergens een lamp is waar het wel kan. nee, maar het, zo. nee, het, is vanaf je, het is vanaf je apparaat. Oh, de apparaten worden zo'n beetje hardwarematig uitgerust met... Eh, en, dat kan al. Al je apparaten die zijn namelijk uh, goedgekeurd volgens bepaalde voorwaarden, dat die mogelijkheid er altijd in zit. Ja, ja. En het enige wat... Er zit er gewoon in. Is er altijd al in geweest. Altijd al in geweest. Sorry hoor. Ja, nou ja, ik weet niet. Ja, ik had toch een beetje vertrouwen in Signal. ja, ik ook. En dat, uh, Vooral omdat het zo onhandig is, weet je wel. Want als je dan eh, een ander apparaat gaat, dan ben je alles kwijt. Ik heb ook, ik, eh, goed ik heb ook uh, veel vertrouwen in Signal. Signal gebruikt het ook niet. En doet het ook niet. En dat is het mooie van Signal. ik, ik ben echt het is mijn favoriete, favoriete chat app. En ehm, het mooie daarvan ook is dat eh, als we het voor elkaar kunnen krijgen om dit tegen te houden, heb je dus de mogelijkheid dat sommige chatdiensten gewoon wel je prijsje kunnen waarborgen. En daarom is het zo belangrijk dat we dus 1 oktober naar de Dam komen om te laten zien hoe belangrijk het is dat een stukje privacy dat we nog hebben, dat we die nog kunnen houden. Want er is nog veel terrein terug te winnen. En dat willen we dus eh, voor elkaar kunnen krijgen. Maar dat kan alleen als we inderdaad in de Kamer komen. In de Tweede oh, Kamer. jij bent van de Piratenpartij. Ik ben van de eh, Piratenpartij en de Groenen, ja. ja. En de Groenen? En de Groenen, ja. We hebben een eh, samengestelde lijst. Oh. Net als de Partij van de Arbeid GroenLinks. Maar wij hebben dan uh, Piratenpartij en de Groenen. De Groenen. De Groenen. Dat waren die eh, net iets radicalere. maar eh, die ja, dat zijn, nooit, echt van de grond kwamen. Leek Nou, dat is niet waar hoor. Ze zijn Europees zijn ze heel groot. En in Europa, ja, ja, ja. Ah, we hebben ook in het Europees parlement werken we ook regelmatig samen met ze. Ja, hele goede ervaring mee. Alleen dat hele ding met hele ding met uh, de groenen is, dat ze niet zoveel vertrouwen hadden in. Uh, wat was het nou? Het was dat, ik, ik, moet je helaas onderbreken. 1 oktober naar de Dam. 1 oktober eh, om 1 uur tot 4 uur naar de Dam in, ja. in Amsterdam. 1 oktober, dat is al snel hè, volgende week. dat is volgende week zondag. Ja. Oké, we gaan er allemaal heen. En nu gaan we naar de Ruigoord Rebels. Ja joh, ja. heerlijk. Gaan we weer feesten. Daar kom ik voor eigenlijk. <laughs> ja toch. Dankjewel. <laughs> Nou, eh, de Uigoord Rebels eh, staan op het punt van uitbarsten, lijkt het. Ze moeten maar snel moeten gaan schakelen. shit, we zijn de kabels gebleven. Oh, kut. Het is half zo, je hoort het al, we zijn uh, druk aan het schakelen. Zo, de zitten erin. En... Eh, Moeten we die eigenlijk ook doorlinken? Oh, er zijn nog wat eh, geluidsproblemen, zo te zien. Ik zal even een biertje de veiligheid stellen. Ik kan hem hier neerzetten als we klaar zijn, hè? Oh, want ik ga hem hier op de eh, Nou, ik geloof dat het toch nog wel even gaat duren. Dan gaat hij niet nee. Ik weet niet of we al eh, hier een beetje geluid hebben. Nee, we hebben nog eh, geen geluid van de PA. Ja, nog wat uh, weer geschakeld. When we get the song right, we can see if we can hear each other, then we play a lot better. well. Oh yeah, we're the for the Rebels, and we're so happy to be here. We're gonna play, we're gonna play. we er klaar voor zijn. Ben jij er klaar voor? Ben je tevreden? Jullie zijn er klaar voor. Oké dan. Dan ga ik nog even de wc zoeken. Pizza eten. En dan ben ik zo door. Nee. <laughs> even kijken. Ehm, ik wou beginnen. maybe I should talk English for the people who don't speak Dutch. I want to start. You can start, eh? And I, uh, I wanted to start with a poem in English. I have to put my glasses on. I did a vow, uh, I think uh, two weeks ago. I was on a poetry reading, and in the end, there was a little ritual for Leonard Peltier. Does anyone know who is Leonard Peltier? You know it. More people? Yes, two. Okay, how many people are here? And two people know? Ah, three, four, five. Who is Leonard Peltier? He is in prison since 1977 when I was 15 years old, and that's a long time ago. He's a Native American. He was arrested because of a uh, uh, how you say it in the uh, Pine Ridge Reservation. There was a confrontation between Native Americans and FBI agents. Two FBI agents were shot, and he got the blame. And he's innocent. He's in prison still now. He's 79 years old. And I want to read one of his poems that he wrote in prison. I'm gonna wear this. So it's I'm the Indian Voice by Leonard Peltier. Listen to me. Listen. I'm the Indian voice. Hear me crying out to the wind. Hear me crying out to the silence. I'm the Indian voice. Listen to me. I speak for our ancestors. They cry out to you from the unstill grave. I speak for the children yet unborn. They cry out to you from the unspoken silence. Indian voice. Listen to me. I am a chorus of millions. Hear us. Our eagle's cry will not be stilled. We are your own conscience. calling to you. We are you yourself crying unheard within you. Let my unheard voice be heard let me speak in my heart and the words be heard. Whispering on the wind to millions, to all who care, to all with ears to hear and hearts to beat as one with mine. Put your ear to the earth and hear my heart beating there. Put your ear to the wind and hear me speaking there. We are the voice of the earth, of the future. of the mystery. Hear us. of Leonard Peltier, who's still in prison, innocent, 79 years old. Let's all do what we can to get this man free. I want to, I, I don't believe that he's still in prison. Free Leonard Peltier! <laughs> I say I'm crazy. And they are right, I'm kind of hazy, but no Sarah overgang, maar I seriously believe we can change the world with joy, love, unity, getting together, make music, make joy, make love, and all, oh, and don't beep. Who is it? Is it me? <laughs> all right. Ja, jij hebt de lijst, Barbara, dus. Uh, dan moet je ook alles aankondigen. Ja. A song by Pokey LaFarge. you've heard this old song before, but you ain't heard it while I was walking out the door. It's goodbye, baby. Honey, your time has come. I've turned the tables and now it's you on the bum. La la la la, I'm singing la la la. I'm so happy I'm singing la la la. I'm singing la la la. I'm so happy I'm singing la la la. Are you happy, Lily? If I was a catfish in a river down in Louis, I'd be biggest fish that anyone had ever seen. And I never get caught, cause I never bite the hook and line. All the men try and catch me when I go swimming by. Lie, la, la, la, I'm singing la, la, la. I'm so happy I'm singing la, la, la. Lie, la, la, la. I'm singing la, la, la. I'm so happy I'm singing la, la, la. wild. Honey, I'm short and thin, so I can squeeze out any position you put me in. I've got this old thing called the loving heart's disease. I'm gonna love my way to any place that I please. Lie, la, la, la, I'm singing la, la, la. I'm so happy I'm singing la, la, la. singing la la la. I'm so happy I'm singing la la la. We hebben echt meer monitor nodig. Hè? Ik kan jullie helemaal niet horen zingen hierachter. Ja, maar ik denk dat je hem ietsje opzij moet zetten, zodat hij meer het podium ingaat. Want je staat ervoor namelijk. Ja, dat gaat ook al helpen. Maar ik moet Barbara harder horen daar. En eh, dat is het gewoon. Uh, zal ik dat ding even weghalen? Wauw, Barbara, hoe... heeft Barbara er zelf dan nog wel wat aan. <laughs> zij hoeft daar niet door. Oké, oké, oké, oké. Ja, ik kocht dus die witte hoofdtooi in de Jordaan. Daar komen steeds van die nieuwe winkels, heel duur en heel chic. En daar stond deze hoofdtooi en dan gaan ze na een tijdje weer weg. En toen was hij dus afgeprijsd voor 35 euro. Toen dacht ik, hé, hey, dat is te gek voor uh, cabaret. Allemaal witte veren. En ik had 35 euro, dus ik heb hem gekocht. Maar toen bleek het dus een... Eh, oh. Hij zegt, eh, uh, hoor niet zoveel, spelen. Oké. Is het niet fijn dat we hier gewoon met elkaar kunnen zijn? Eh? Zonder regen. Zo'n prachtige dag am I wrong? Falling in love with you. Am I wrong? Falling in love with you. While your man is out there shooting and line and stepping all over you. Am I wrong? hold on to you so tight. Am I wrong? Hold on to you so tight. If your man came to claim you, he gotta be ready for a long, long fight. Yeah! Who's gonna take it? Strong. I know you're depending on me. I gotta be strong. I know you're depending on me to give you all of my attention and all of my time and all of the love you need. Walking Walter on the bass. Yeah. Am I wrong? hold on to you. Am I wrong? Trying to hold on to you. I'm just so wild about you, baby, and everything, everything you do. I gotta be strong. I know you're depending on me. gotta be strong. I know you're gonna need to give you all of my attention and all of my time and all of the love you need. To give you all of my attention and all of my time and all of the love you need. To give you all of my hearts and all of my time and all the love you need. nummer van Janis Joplin doen. Niet zo'n bekend nummer, maar ik hoorde het ooit op een plaat. Eh, Cheap Trails van Big Brother en The Holding Company. En eh, ik vond het zo'n geweldig nummer. En uh, er ging mij opeens zo'n licht op, want ik was behoorlijk depressief in die tijd. En ik dacht ook, oh ja, ik ben, ben depressief, want ik ben gewoon veel te lief. ermee ophouden. Vanaf nu ben ik gewoon some honey like I should. guitar. Yeah. Call me mean, call me evil. Well, I've been called much worse. I things around.